Levi van Eck met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. De baas van de WHO, Tedros, schrijft op X dat hij zeer verontrust is... over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa-ziekenhuis. Volgens hem hebben veel medewerkers het grootste ziekenhuis in Gaza-stad... voor hun eigen veiligheid moeten verlaten. Eerder meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 20 van de 36 ziekenhuizen in Gaza buiten gebruik zijn... Tedros roept beide partijen op om zich aan het internationale humanitaire recht te houden. De Franse president Macron heeft Israël opgeroepen te stoppen met de doden van burgers in de Gazastrook. Hij noemde de bombardementen in een interview met de BBC niet te rechtvaardigen. In een reactie daarop benadrukte de Israëlische premier Netanyahu dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden in Gaza... Hij benadrukte ook dat Israël er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Op IJsland is een dorp geëvacueerd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Het gaat om het plaatsje Grindavik, waar zo'n 4000 mensen wonen. Het is voor het eerst in drie jaar dat in IJsland een plaats volledig geëvacueerd moet worden. Voor het dorp is ook de noodtoestand afgekondigd. Het is nog niet zeker of de vulkaan op de berg Torbjörn ook daadwerkelijk zal uitbarsten... De vulkanische activiteiten zijn op IJsland de afgelopen weken toegenomen. Eerder deze week werd de beroemde Blue Lagoon Spa uit voorzorg al ontruimd. De oppositie in Polen heeft een pro-Europees coalitieakkoord gesloten... na de verkiezingen vorige maand. Oppositieleider Donald Tusk wil op deze manier de rechtsconservatieve PiS-partij omzeilen... die de meeste stemmen kreeg bij de verkiezingen, maar geen absolute meerderheid heeft. Het weer, er zijn opklaringen, maar verspreid over het land vallen ook buien.